Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Als Nederland door een gascrisis gedwongen wordt weer kolencentrales op te starten... dan zou minister Jette extra klimaatmaatregelen nemen om dat te compenseren. Dat zei hij tegen het programma Nieuwsuur. Volgens de klimaat- en energieminister liggen alle opties nog open. Hij benadrukte wel dat een noodplan voorlopig niet nodig is. Op de korte termijn staan we er goed voor, zei hij. Gisteren presenteerde de minister zijn klimaatplannen. Daarin staat dat Nederland meer haast wil maken. Uiterlijk 2050 moet ons land klimaatneutraal zijn. De zoektocht naar de negenjarige Gino, die woensdag verdween in Kerkrade, is voor vandaag gestaakt. Morgen zal er verder worden gezocht. Eerder vanavond vond het veteranen search team in een speeltuintje spullen die mogelijk van Gino zijn. Om wat voor spullen het gaat is niet bekendgemaakt. En gisteravond werd ook een step gevonden die lijkt op die van Gino. Maar of het ook echt om die van hem gaat is nog niet duidelijk. De Afrikaanse Unie is gerustgesteld na overleg met Russische president Poetin... over de dreigende wereldwijde tekorten aan voedsel. Dat zei de voorzitter van de Unie na het gesprek. Rusland blokkeert exporten via de Zwarte Zee... en dat raakt vooral landen in Afrika... die sterk afhankelijk zijn van de Oekraïnse en Russische graanexport. Poetins hebben toegezegd de uitvoer van Russische tarwe te garanderen... en de export van graan uit Oekraïne te versoepelen. In Oekraïne ligt 20 miljoen ton graan klaar om te worden geëxporteerd. Tijdens de avondvierdaagse vanavond in Strijen in Zuid-Holland... is een jongen aangereden en zwaar gewond geraakt. Bestuurder van het voertuig ging er na de aanrijding vandoor... maar later werd alsnog een 21-jarige man aangehouden. Het kind werd naar het ziekenhuis gebracht en is buiten levensgevaar. Nederland heeft zijn eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen tegen België. In Brussel werd het 4-1 voor het Nederlands elftal. Het is voor het eerst in 25 jaar dat Oranje weer wint van de Rode Duivels. Het weer, brede opklaringen, maar ook sluierbewolking. Morgen opnieuw flink veel zon en tot de avond overal droog. Het wordt 16 tot 26 graden.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 Que no te manda ni que fuera un correo. Tú estás muy linda pa' que llores por un feo. Que no te dañe tu noche de teteo. Bótalo si no cumple con su empleo. Dile que no te manda ni que fuera un. Si él se descuida, yo te robo, robo, robo, robo, robo, robo. Si te tira, yo te cojo mercado tiene espacio. No le dé hora de volver, tú no eres un casio. <laughs> Bienvenidos al, al bloque cerebro. la blow. John el Diver, yo Rick Music. Yeah, yeah, yeah, yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste, un teteo se le pasa. Allá va con su culo. dice prendalo up. Ey, ey, ey, ey, ey.